Jelle Seubring met het NOS Journaal. Rob Jette wil lijsttrekker worden van D66. Dat zegt hij in een interview met het AD. Volgens hem is het tijd voor een nieuwe generatie. Jette zit sinds 2017 in de Tweede Kamer en werd een jaar later fractievoorzitter. Of hij daadwerkelijk lijsttrekker wordt zal worden bepaald bij de lijsttrekkerverkiezingen van D66. Huidig partijleider Sigrid Kaag en fractieleider Jan Paternotte maakten gisteren bekend zich niet kandidaat te stellen als lijsttrekker. De zoetstof aspartaam is mogelijk kankerverwekkend. Dat blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De zoetstof wordt gebruikt als vervanger voor suiker in frisdrank en voeding. Er is beperkt bewijs gevonden dat aspartaam verband houdt met leverkanker. Tegelijkertijd komen voedingsexperts van de WHO met het advies dat de zoetstof gewoon veilig te gebruiken is... zolang er gelet wordt op de maximale hoeveelheid die wordt ingenomen. Voor een gemiddeld persoon van 70 kilo zijn dat 9 blikjes frisdrank per dag. Het tweedaagse feest De Nacht van Windschoten gaat niet door vanwege geweldincidenten in en rond de stad. De incidenten zouden te maken hebben met een conflict tussen twee groepen in het criminele circuit. Volgens RTV Noord is de gemeente bang dat het conflict escaleert tijdens het feest. De burgemeester heeft na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten het feest af te gelasten. Vorige week waren, bij een waren er een steekpartij en twee schietpartijen in Winschoten, waarbij drie gewonden vielen. Hollywood-acteurs hebben het werk neergelegd nadat onderhandelingen met studio's zijn mislukt. De acteurs willen nieuwe afspraken over nabetalingen door streamingsdiensten en pensioenen. De staking volgt op de actie van schrijvers die al eerder het werk neerlegden. Door de grote staking komen vrijwel alle Amerikaanse films en televisieprogramma's stil te liggen. Het weer, het is 11 tot 15 graden. De ochtend begint vrij zonnig, maar later vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe.